10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een gewapende overval op een woning in Landgraaf zijn vanavond twee mensen gewond geraakt. De overvallers droegen politieuniformen. Een van de bewoners werd neergeschoten. Daarna volgde een worsteling waarbij ook een van de daders geraakt werd. Samen met de andere overvaller wist hij te vluchten. Een paar straten verderop namen ze onder bedreiging van een vuurwapen een auto mee. Ze zijn nog voortvluchtig. In Frankrijk wordt een omstreden arbeidswet per decreet ingevoerd. Premier Valls heeft besloten het parlement er niet over te laten stemmen. De wet maakt het voor werkgevers gemakkelijker om personeel aan te nemen en te ontslaan. Dat moet een impuls geven aan de werkgelegenheid, maar tegenstanders zijn bang voor een averechtseffect. De aankondiging van de wet leidde de afgelopen weken tot felle protesten in Franse steden. Linkse parlementsleden van de partij van Vals dreigden tegen te stemmen. Filmmaker Louis van Gasteren is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij was actief op vele fronten. Zo gaf hij boeken uit en richtte enkele productiebedrijven op. Hij maakte kunstwerken over water. Ook was hij betrokken bij het voorlichtingscentrum op Neeltje Jans in de Oosterschelde. In 1952 maakte Van Gasteren zijn eerste film Bruin Goud over cacao en chocola. Een van zijn laatste films gaat over de executie van burgers uit Roermond in 1944. De bus met daarin de selectie van Manchester United is vanavond bij aankomst bij het stadion van West Ham United in Londen bekogeld met onder andere flessen, blikjes en vuurwerk. De aanval was dermate ernstig dat de politie moest ingrijpen. Door het incident werd het duel in Upton Park drie kwartier uitgesteld. Het weer in het zuiden nog een enkele bui. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen in het noorden eerst nog bewolkt, maar later overal zon. Aan het eind van de dag ontstaan er ook weer nieuwe buien met lokaal hagel en onweer. Het wordt 23 tot 25 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A27 Utrecht richting Gorkum staat tussen Lexmond en Noorderloos 3 kilometer file.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 En dit is eh, Ik zal me niet misdragen. Eén misbehaven. Teddy Wilson. piano pianomuziek was dat, luisteraars. Eh, we gaan eh, genieten van eh, Come Rain, Come Shine. Nou, vanmorgen is dat in ieder geval zonneschijn. Jerry Mulligan. ensemble van Jerry Mulligan. Come rain or come shine. Kijk uit het raampje van de studio hier nou. Het is eh, shine hoor, luisteraars. Gelukkig wel vandaag. En dat bleek ook wel, want vanmorgen eh, op de zeeweg... toen ik deze kant op reed, dat was heel vroeg... Eh, was de zeeweg nog wel aardig, aardig bezet wat auto's betreft... richting het, het strand. Ja, eh, ik ben via de zeeweg gekomen omdat ik eigenlijk... Eh, een beetje bang was dat via de Zandvoortse Laan... om naar de studio te komen hier op de Tolweg ja, toch een beetje meer file zou staan. Nou, ik weet niet of dat ook zo geweest is, heb ik niet kunnen vaststellen. Maar in elk geval verwacht ik wel een hoop drukte. Eh, u heeft afgestemd naar ZFM's antwoord, dat is maar goed ook. Want ik stop de muziek niet. Don't stop the music, de Brecker Brothers. Betere koperwerk, om het zo maar te zeggen. Zelfs al heeft u een hekel aan koperpoetsen. Als er muziek mee wordt gemaakt het allemaal goed. Brothers. Eh, een eh, bekend eh, koperduo, zeg maar. Ik dacht saxofonist en trompetist. Die op hun album allerlei original elm classics hebben vastgelegd. Waaronder ook dit nummer Don't Stop the Music. De Gentle Rain wordt nu gebracht door Toet Stielmans. Maar niet echt hoor, je kunt gewoon aan het strand. Dat was uh, samen met, eh, even kijken, Jan Oosthof. En dat heette natuurlijk After You've Gone. Nou, nadat je bent weggegaan. Komt er alsmaar post binnen van alimentatie betalen en zo. Verdorie, verdorie, verdorie. Je hebt me goed beet. Goed beet. <laughs> Piet, Chris... Even kijken hoor. Piet, Chris, Christy Liep. En uh, Ferdinand Povel. Ja, saxofonist Ferdinand Povel. gezamenlijk maken ze een, eh, trein de Graaf trio luisteraars... waar u nu naar luistert. ruim 4,5 minuut gedraaid van dit maar liefst eh, bijna 15 minuten uh, durende nummerluisteraars. Top eh, Topsaxofonist van Nederland. Ferdinand Povel was dat. We gaan ook nog even wat genieten van wat groeners. En de eerste groener... groener Gruner is een, een zanger uit Amerika. nou, niet per se uit Amerika. Die er een bepaald genre van zingen op nahoudt.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 Because you me feel that my son's the big feel so young. You Make Me Feel So Young. Uh, eh, Groener Michael Bublé. Eh, nou, nou eh, Paulenka nog een keer, want uh, dat is ook lekker hoor. En samen met Michael Bublé haalt hij wat geld voor u uit de hemel. Nou, kan ik cadeautjes verkopen voor moederdag. is <laughs> from Heaven. Every time it rains, it rains pennies from heaven. And don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over the town. Be sure that your umbrella is upside down and trade them for a package of sunshine and some flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you, uh, for you and me. Every time it rains, it rains.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 vijf over half twaalf is het de Spanish from Heaven from You and Me bij ZFM Zandvoort. U luistert naar Zandvoort Jazz. Eh, al meer dan 25 jaar natuurlijk een heerlijk programma bij deze eh, lokale radiozender. Ik heb de eer, mijn naam is Cheryl Duijf, om dat vandaag allemaal voor u te presenteren. En daar ben ik heel blij mee, want... Eh, dat doe ik graag voor u. Ondanks het feit dat het al heel erg mooi weer is... en ik eigenlijk ook wel lekker in het zonnetje zou kunnen gaan zitten. Dat nou, doe ik gewoon niet hoor. Want uh, uh, tijd is gewoon aan mijn kant. En ik heb nog een heel hoop tijd vandaag om in de zon te zitten. Time is on my side kent u natuurlijk van de Rolling Stones. Maar het is ook op een jazzy manier vertolkt door de Smooth Jazz Express. Time is on my side. Time is on my side. U kent het natuurlijk van de Rolling Stones. En dit was een uh, hemmend uitvoering van het dus, eh, Smooth Jazz Express. Uh, Any Old Time of the Day. Stan Getz samen met Burt Bacharach. Die man heb een hits geschreven. Het is echt ongelooflijk hoor. Stan Getz muziek gaat maken met Burke Bagrack nou, dan eh, kan er alleen maar grote klassen ontstaan. En dat is ook muziek wat je elk moment van de dag kan draaien. En daar hebben de mannen ook aan gedacht. Want ze gaven het de titel Any Old Time of the Day. Ja, Wise and Lovers, Wes Montgomery... Rick. dan uh, eh, een Wes Montgomery met muziek van Burt Bacharach. Wives and Lovers. Eh, als u vandaag uw moeder niet kunt bezoeken, luisteraars... om wat voor reden dan ook, dan, eh, dan kunt u altijd nog bellen. En dan zegt u gewoon, I just call to say, I love you. All Stars waren dat met uh, I Just Call To Say I Love You. Ik kent het natuurlijk allemaal van uh, eh, Mr. Stevie Wonder. Eh, kijk op mijn klokje, we hebben niet zo lang meer. Een minuutje of acht nog, luisteraars. ik draaide net Time Is On My Side van de Rolling Stones. Vond u het leuk? Dan gaan we Painted Black ook doen. Zwingde dat? Of zwingde dat, luisteraars? Ik kijk mijn klokje, ik moet alweer eh, naar het laatste eh, nummer van vanmorgen toe. En eh, dan pakken wij maar eventjes een mooi nummer. romantic Jazz, John DiMartino. En het is een nummer van de Beatles. Het heet For No One. En daarmee sluit ik vandaag Zandvoort Jazz af. Ik wens u allemaal een fantastische, zonnige... Nou, dat gaat helemaal goed komen. Zonnige dag toe. Eh, ik heb net al het advies van onze programmaleider hier. Uh, smeer je goed in als je de zon in gaat. Want het is een hoge UV-factor. En je kan binnen een half uur al verbrand zijn. Dus let erop, luisteraars.